Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog de vraag wanneer je weer in het echt naar college kan. Het kabinet hakt volgende week definitief de knoop door... of hogescholen en universiteiten vanaf 26 april weer één dag per week open kunnen. Dus moeten studenten nog steeds hun laptopje in hun kamer openklappen. Het wordt nu toch wel tijd dat we weer eens gewoon een keer naar school toe kunnen. Of dat ze in ieder geval ook iets proberen dat een paar mensen naar school toe kunnen. Dat weer iets wat meer open gaat. Maar ze blijven steeds maar beloftes maken. En daar word, daar word ik nu toch wel een beetje ziek van. In de persconferentie van gisteravond bleek dat er op korte termijn sowieso weinig wordt versoepeld. Alleen de buitenschoolse opvang mag na dit weekend weer de deuren opengooien. Voor andere versoepelingen wil het kabinet nog afwachten hoe het gaat qua besmettingen. Wat in elk geval wel gaat plaatsvinden is een nieuwe testreis naar de zon. Maandag vertrok al een vliegtuig met Nederlanders naar het Griekse Rodos. Begin volgende maand mag een groepje vakantiegangers naar Gran Canaria. Zij mogen wel hun hotel uit. Egypte houdt het schip de Ever Given voorlopig aan de ketting. Dat containerschip blokkeerde vorige maand een week lang het Suezkanaal... de belangrijkste route tussen Europa en Azië... Egypte wil het schip pas laten gaan als de Japanse eigenaar alle schade heeft vergoed. En dat is zo'n 750 miljoen euro. En iets om niet echt trots op te zijn. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die ervoor zorgen dat er veel bomen worden gekapt. Volgens het Wereld Natuurfonds importeren we veel spullen waarvoor tropisch bos in het buitenland moet verdwijnen. We eten producten waar palmolie in is verwerkt of we eten chocola, cacao of eh, vlees en kaas waar soja in het veevoer heeft gezeten. Maar we hebben ook een tweede rol als Nederland. We produceren veel vlees eh, voor de export. Eh, en dat draagt ook bij aan die grote voetafdruk. Want al die dieren moeten eten en veevoer zit chockvol met soja. Dat wordt verbouwd op die tropische plantages. Het WNF wil dat er snel een Europese wet komt die ervoor zorgt dat de ontbossing stopt. Het weer is nu nog behoorlijk fris. Straks loopt de temperatuur op naar een graad of 9. Dan kunnen er ook wat buien vallen, soms met hagel en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is even helemaal dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De N307 Hoorn richting Enkhuizen is nog altijd dicht tussen Bovenkarspel en Enkhuizen.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 De groep werd in 1986 opgericht en hield op te bestaan toen Danny Klein de hectiek en de stress niet meer aankon. Triple Play in the Spotlight. fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh, na, nay, na na na. Nay, na na na. Na na. stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep, but I'm trying Triple play. Triple play. Triple play. Het is niet allemaal nostalgie wat de klok slaat. Met vandaag ook aandacht voor een aantal top 40 nummers. Allereerst Ed Sheeran met Afterglow. Vervolgens Pink en Willow met Cover Me in Sunshine. En Shepard met Learning to Fly. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way up your head, A million colors of hazel Golden and red Saturday morning people hands on the table with nothing but stars in voice deep inside us is trying to remind us zag ik Blackbird op tv met een song en ik was zeer onder de indruk. Maar voordat ik Wicked Song draai, luisteren we eerst naar de nieuwe single When the Birds Start to Sing van Esther van Kommer. En daarna Stumbled Into You, een oudje van The Secret Combination. Crossroads. Hot stuff. drietal bekende rock- en namen uit het verleden. Wat te denken van Kenneth Heat met Back Full of Boogie. The Blues Brothers met She Caught the Katie. En Little Feet met Tripe Face Boogie. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. What? Shame tekende Stacey Dean Campbell een contract om songwriter te worden voor Tree Music. En in 1992 bracht hij zijn eerste album als soloartiest uit. Drie singles van zijn debuutalbum kwamen in de hitlijsten en zijn naam leek gevestigd. In 2001 verliet Campbell de muziekbusiness. Best jammer als je naar songs als Pop Top, Rosalie en One Little Teardrop luistert. Triple Play, Triple Play, Triple Play. Papa Top again. I've just got time for one more round. Set em up, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. I'd like for you to listen to a joke I heard today from a woman she was through and calmly walked away. I tried to smile and did a while, but it felt so out of place. Did you ever hear of a clown with teardrops streaming down his face? Papa Top again. I think I'll have another round, another one, my friend. Then I'll be gone and you can let some other fool sit down. Home to me is misery, and here I'm wasting time what's on my mind You see her leaving me is not what I prefer So it's either here and drinking beer Or home remembering her Papa Top again then I'll be gone and you can let some other fool sit down. baby waits for me. Well, I love that windy city. I love to hear those blues. But ain't no way those city lights can take the chill from a lonely night. Oh, Rosalie. Oh, what your love has done to me. Well, it makes me crazy. No one knows me like my Rosalie. might hit the road. And if your dreams should let you down, well, honey, you just turn around. Well, I may have found my fortune, seen my name in lights, but I will not be satisfied till that woman's by my side.